Twee uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Op de openingsdag van het Wereld Economisch Forum in Davos... heeft bondskanselier Merkel zich opnieuw uitgesproken... tegen een verruiming van het Europees noodfonds. Ze zei dat het onverantwoord is om veel meer geld in dat fonds te pompen. Het IMF en een aantal EU-landen willen een verdubbeling van de huidige 750 miljard euro. Ze vinden dat de eurocrisis alleen dan goed kan worden bestreden. Merkel waarschuwde dat er niet te veel van haar land gevraagd kan worden. Als er nieuwe zware economische klappen vallen moet Duitsland die kunnen opvangen, zei Merkel. In Davos komen elk jaar politieke leiders en de top van het zakenleven bijeen om over de stand van de economie te praten. In Breda is een landkaart van Zuid-Nederland en België uit 1557 gevonden. Volgens experts is het de oudst bekende kaart van het gebied. Een antiquair merkte dat iets verstopt zat achterin een oud boek. Toen hij het tegen het licht hield, bleek de kaart erin te zitten. Op de kaart staan plaatsen als Den Bosch, Eindhoven en Antwerpen. Bij iedere plaats is een kleine tekening gemaakt van een kerk of een kasteel. Opvallend is ook de aanwezigheid van de Haringvloot en de Spaanse vloot op de Noordzee. Volgens Omroep Brabant is de kaart verkocht aan de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Die wil hem gaan tentoonstellen. In de Amerikaanse staat Connecticut heeft een jongetje van vier zakjes marihuana op school uitgedeeld. Hij haalde de zakjes tevoorschijn tijdens de pauze en wilde zijn klasgenoten trakteren. De directeur van de school in Meriden zegt dat de kleuter geen idee had van wat er in de zakjes zat. Volgens de politie waren de zakjes waarschijnlijk bedoeld voor de verkoop. De politie denkt dat de moeder van het jongetje betrokken is. Dan nog het weer. Vannacht bewolkt. Temperatuur rond het vriespunt in Groningen tot 5 graden aan de Zeeuwse kust. Overdag bewolkt en regenachtig, bij een graad of 6. Dit was het NOS Journaal.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 Ik kan je bijvoorbeeld laten luisteren naar eh, Snow Patrol. Die waren recentelijk aanwezig in het ochtendprogramma op 3FM van uh, Giel Belen. Verder heb ik een opname van Huub van der Lubbe. Die was eh, laatst bij eh, Sarah Kroos op bezoek bij het programma Sarah op zondag. Dat is op Radio 2. En van Radio 1 heb ik een opname van Spinvis. Die was namelijk een tijdje geleden eind november te gast in Met het oog op morgen. En dit is een elftal. Geen voetbal elftal, maar een muzikaal elftal. Ze komen uit Engeland... En ze komen volgend weekend naar Nederland voor een paar optredens. Bellowheads, New York City Girls. I walked down to New York town, fair maid I didn't meet. She asked me back to see a place she lived on Barrack Street and away. on my head went round and round. And then we had another drink before we slept to roots. The liquor was so awful strong I quickly fell asleep. And away, Sandy, my dear Annie. All you New York girls got to dance the polka. When I awoke next morning, I had an aching head. There was I, Jack, all alone, stuck naked in that bed. My gold watch and my money and my lady friend I Jack all alone, stuck naked in that room. And the way you waves, Santi, my dear. shift an apron that were no use to me. With a barrel for a seat of clothes down Cherry Street forlorn, where Martin Churchill took me and he sent me round Cape Horn. So sailor lads, take warning when you land on New York shore. You'll have to get up early to be smarter than a whore and the world. sterk en ze komen uit Engeland, zoals ik al zei. En ze komen volgend weekend naar Nederland voor twee optredens. Het ene zal plaatsvinden in de Oosterpoort in Groningen. Dat zal zijn op zaterdag 4 februari. En het andere optreden in Paradiso. En dan heb ik het over vrijdag 3 februari. En deze jongens komen ook uit Engeland. En deze jongens die komen ook naar Nederland voor vier optredens. En het eerste dat zal vanavond plaatsvinden in 013. En dat is de poptempel van Tilburg. Hier is UB40. morgen dus in 013 in Tilburg voor een optreden. En overmorgen dan zijn ze in Goes in de Zeelandhallen. En overmorgen eh, dan zitten ze weer aan de andere kant van het land. Dan staat namelijk eh, Enschede, het muziektheater op het programma voor Jubi 40 En de tournee Nederland wordt afgesloten in Amsterdam in Poptempel Paradiso. Jubi 40 al zo'n eh, ja, 30 jaar actief dit is muziek uit Duitsland. Het tweetal dat noemt zich Moenstoer. Moenstoer, ja. Ze komen uit de omgeving van Frankfurt. En hebben een aantal jaren geleden daar een hit gehad met The Germans. The we better than you. The Germans. German zelfspotten in Jorden Die Germans... gebracht door Anne Werner en Lars Niederreichholz. En deze twee mensen gaan door het leven onder de naam Moonstoel. Een plaat van eh, zes jaar geleden alweer. Het is hier nooit uitgebracht en ik hoorde het eh, vorige week op een piste in Italië. Tussen een aantal uh, eh, disco-hits. Toen dacht ik, ik ga het draaien, de nacht klinkt anders. jaren 80 is dit. hoorde eh, Omigo. En dat werd gebracht door Black Slate, een groep uit Engeland. En dat wil zeggen, daar woonden ze op dat moment. Maar de leden zijn oorspronkelijk eh, van Jamaica afkomstig. Kon je wel horen ook. Dat was alleen maar aan het uh, eh, reggae-rit met Black Slate. Dus met de enige rit die ze ooit gehad hebben, dat de Omigo. Laat je drie opnamen horen bijzondere opname, want het zijn namelijk eh, eigen opnamen gemaakt hier in studio's in Hilversum, waarvan er twee afkomstig zijn uit het VARA-archief. Eh, zo dadelijk Huub van der Lubbe. En na hem hoor je uit het ochtendprogramma van Giel FM Snow Patrol... met This Isn't Everything You Are. Gevolgd door Spinvis met Oostende. En die opname die is van 30 november jongsleden uit Met het oog op morgen... Maar allereerst is hier Huub van der Lubbe. Die was namelijk 8 januari te gast in het zondagavondprogramma van Sarah Kroos op Radio 2. Sarah op zondag. Huub van der Lubbe, alleen met gitaar. Iemand die me doorheeft als ik mezelf niet ben. Die wel beter weet dan ik mezelf ken. Iemand die me wegwijst als ik het doel vergeet, die me de waarheid zegt als ik het niet meer weet. Iemand als jij, iemand als jij. Oh, zo iemand als jij. Iemand die me loslaat en mij mijn gang laat gaan die me tegenhoudt. Als ik dreig door te slaan, iemand die kan lachen. Om alles wat gebeurt, die wel janken kan, maar daarom niet getreurd. Iemand als jij, iemand als jij, oh, zo iemand als jij. Iemand als jij. Zo is er niemand. Er is niemand zoals jij bent voor mij. iemand die me lief heeft als ik me niks meer voel. Die door alles heen toch begrijpt wat ik bedoel. Iemand die me warm maakt. Al is het nog zo koud, die me alles is en van me alles houdt. Iemand als jij iemand als jij. Oh, zo iemand als jij. Iemand als jij. Zo is er niemand, er is niemand zoals jij bent voor mij. You can't find the phone, so you can call it off. But it might be for the best. You can't walk away anyway, cause you've nowhere else to go. Is he worth all this? Is it a simple yes? Cause if you have to think, it's fucked. Feels like you've loved him more than he loved you, and you wish you'd never met. Don't kill love now, don't kill love, don't kill love now, don't kill love. You've been up all night and the night before, and you've lost count of drinks and time. And your friends keep calling, worried sick. And there's strangers everywhere. Don't kill love now. Don't kill love. Don't kill love now. Don't kill love. And in one little moment, it all implodes. This isn't everything you are. Breathe deeply in the silence, no sudden moves. This isn't everything you are. Just take the hand that's offered and hold on tight. This isn't everything you are. There's joy not far from here, I, I know there is. This isn't everything you are. When you took the call, how could you know that he'd slipped away last night? And you wish you'd went home days ago to say goodbye or just hello. Don't kill love now. Don't kill love. Don't kill love now. Don't kill love. And in one little moment, it all implodes. This isn't everything you are. Breathe deeply in the silence, no sudden moves. This isn't everything you are. Just take the hand that's offered and hold on tight. This isn't everything you are. There's joy not far from here, I, I know there is. This isn't everything you are. everything you are. this isn't everything you are. This isn't everything you are. This isn't everything you are. Je ik zie. De jassen gaan aan, ze betalen hun bier. De groeten zijn gedaan. De echo van je naam in de lach van de meeuwen December in duizend kleuren grijs. Drinken aan zee, denken aan jou, wachten op sneeuw. Het gesprek gaat door. Al bij al was het toch geen slecht seizoen. Dat Emiel daar altijd zat. Dat hij zo vrolijk was. En dat de hele stad is veranderd winkel is nu een reisbureau. Drinken aan zee, denken aan jou, wachten op sneeuw. Het is zo koud. En ik ben nog nooit zo moe geweest. Het licht is veel te fel. In de lift van het hotel en in de eeuwige zomer een foto van een jonge Marvin Gaye. Hey, hey, hey. Achter op sneeuw. Ik zie ze staan. Op de boulevard. In de mist. Ze kunnen hier nooit vandaan. Verraden in de naam van koning en vaderland op het strand is hun jeugd gegaan, hun oorlog nooit voorbij. Drinken aan zee. Tot ziens, tot ziens, Justine. Want welke weg ik kies, hij leidt naar hier. Geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmt altijd een keer. Begin de dag met tequila na na, dan is het randje er een beetje af. en doet het niet meteen zeer. En de wind huilt laag en de zaal draait rond. En de roulette spint. En je zit naast mij, kan je zien. weet wat je wil van mij, Justine. Ik zet alles in. En ik win. Ik win, ik win, ik win. En de band speelt door. Heel de nacht, voor altijd. In dit licht. Oh Justine, je hebt gezegd. Alleen dit licht, dit licht is echt. En de band speelt door. Heel de nacht, voor altijd. In dit licht. Oh Justine, je hebt gezegd. Alleen dit licht verplicht is, echt. En dat zong hij eh, op 30 november van het vorig jaar in het programma Met het oog op morgen. Je hoorde Spinvis met het liedje Oostende. Dat werd voorafgegaan door de mannen van Snow Patrol. Die waren eind november te gast in het eh, programma van Giel Belen. En zij zongen daar This Isn't Everything For You. En Huub van der Lubbe die was 8 eh, januari en hebben we dan weer over dit jaar aanwezig in het programma van Sarah Kroos. Sarah op zondag. En dat had te maken met het feit dat hij zeer binnenkort... het zal eh, zijn volgende week zondag... begint met een eh, theatertournee. Huub van der Lubbe in zijn eentje op het podium. Hij draagt dan gedichten voor uit eigen werk en zingt liedjes zelf gecomponeerd. Heel vrij programma, kan het je van harte aanbevelen. Maar <laughs> hou even in de gaten, er zijn meerdere mensen die dat eh, dus er zo over denken. Want een aantal van die voorstellingen zijn nu al uitverkocht. Huub van der Lubbe hij begint dus aanstaande volgende week zondag... in het Koningstheater in Den Bosch met zijn uh, solo-tournee. En uit het programma van Sarah Kroos... Sarah op zondag hoorde je Huub van der Lubbe dan solo zingen... Iemand als jij... Dit is Nacht in anders bij de Vader op Radio 1. En dit gezelschap komt uit Ierland. dat uit Ierland komt, dat noemt zich de Brilliant Things. En wat je van hen hoorde, dat heet de Dance. Zodadelijk hoor je Dolph Jansen in gesprek met een Nederlander... die we eh, ja, eigenlijk een beetje uit het eh, oog verloren zijn. Eh, ja, wie zal dat zijn? Luister in ieder geval even zo dadelijk over een minuut of drie... naar Dolph Jansen in gesprek met die voorheen bekende Nederlander maar eerst iets uit de jaren 30. Jawel, George Formby. Now everybody's got a crazy notion of their own. Some like to mix up with the crowd, some like to be alone. It's no one else's business as far as I can see. But every time that I go out, the people stare at me with me little ukulele in my hand. Of course the people do not understand. Some say, why don't you be a scout? Why read a book, but I get much more pleasure when I'm playing on my uke. Of course, I take no notice, you can tell. For mother's sound advice will always stand. She said, my boy, do what I say, and you'll never go astray if you keep your ukulele in your hand. Yes, son, keep your ukulele in your hand. While walking down the prom last night, as peaceful as can be, when a girl from Wales said, What about a stroll down by the sea? She said her name was Jane and that she'd just come for the day. She looked so young and harmless that I couldn't turn away, and with me little ukulele in me hand took a stroll with Jane along the sands. We walked along for miles without a single care or frown. But when we reached the sandhill, she said, Come on, let's sit down. I felt so shy and bashful sitting there. For the things she said, I didn't understand. She says, Your love just turns me cuckoo. I indeed, to goodness, look you. But I kept my ukulele in me hand. Oh, baby, I kept my ukulele in me hand. Made up my mind that I'd get wet some 18 months ago. I also bought a book about the things you ought to know. But just about a week ago I got an awful fright. I had to get dressed quickly in the middle of the night and with me little ukulele in me hand. I ran along the road for Dr. Brand. It didn't take him long to get his little bag of tools. I held his hat and coat and let him have me book of rules. Out of the bedroom door he looked and smiled. Said, come inside and see your wife and child. My heart did jump with joy. I could see it was a boy, cause he had me ukulele in his hand. Oh, baby, he had me ukulele internetwereld Wikipedia ging een dag op zwart... uit protest tegen een Amerikaans wetsvoorstel... dat de mogelijkheid biedt om websites af te sluiten die copyright schenden. Website megaupload.com is na een grootschalige Amerikaanse politieactie op slot gegaan. En gisteravond ontstond er ook nog onrust toen op Twitter... hashtag Joden gaan eraan trending topic werd. Oftewel een hoop ICT-nieuws. En we gaan erover praten met ICT-deskundige. U heeft hem herkend, dames en heren. Griet Titulaar. Jazeker wel, Griet Titulaar. Ja, Dolf, dankjewel. Uh, ik voel mij zeer vereerd dat u mij voor dit programma uit de mottenballen heeft willen halen. En ik ben overigens ook wel enigszins verrast, want zo vaak word ik niet meer gevraagd. Eh, mag ik vragen waaraan ik deze eer verdien? Nou, dat, dat doet u niet echt toe. Maar ik ben daar toch wel heel erg nieuwsgierig naar. Nou oké, eerlijk is eerlijk. Eh, Alexander Klupping zou komen, maar die twitterde op het laatste moment af. Nou, ach ja, ik voel mij even zo goed toch zeer vereerd. u had ook een of andere ICT-ondernemer als gast kunnen vragen, maar u koos voor mij. Ja, die ICT-ondernemers hebben we ook geprobeerd, maar dat lukte allemaal niet op zo'n korte termijn op die manier. Eh, dan is het inderdaad eh, nauwelijks een eer te noemen. Eh, maar even zo goed, leuk dat ik er ben. Absoluut. Eh, met uw permissie wil ik met het grootste nieuws beginnen. Uh, filehoster megaupload.com, website waar mensen bestanden online kunnen opslaan, up- en downloaden, is uit de lucht gehaald na een twee jaar durend Amerikaans politieonderzoek. Daarbij is ook een Nederlands serverpark uitgeschakeld van het hostingbedrijf LeaseWeb. Waarom denkt u dat de Amerikaanse overheid op deze stap is overgegaan? Kunt u dat eh, nog een keer zeggen, maar dan langzamer? Filehoster megaupload.com, ja? dat is een website waar eh, mensen eh, bestanden eh, online kunnen opslaan, up- en downloaden. Is uit de lucht gehaald. Na een twee jaar het Amerikaans politieonderzoek. Ja. Daarbij is ook een Nederlands serverpark uitgeschakeld van het hostingbedrijf Lease Web. Ja. Waarom denkt u dat de Amerikaanse overheid deze stap is overgegaan? Mega-upload? Megaupload.com. Wat is dat? Dat, dat, is een, dat is een file hoster. Een file hoster? Dat is een file hoster. Meneer Jansen, de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen... dat ik van uw verhaal eh, nauwelijks tot geen chocolade maken kan. U, u, kunt hier niks over zeggen. Nee, maar ik eh, wil ter compensatie wel demonstreren... hoe je op eh, relatief eenvoudige wijze een transistorradio kan ombouwen... tot een goedkope babyfoon. Ja, maar dat doet nu even niet ter zake. Oké, daar heb ik eh, begrip voor. We doen het volgende onderwerp. Eh, SOPA, dat is de Stop Internet Piracy Act. Die leek er te komen, veel kritiek. Eh, Wikipedia ging een dag op zwart. Inmiddels is het nog maar de vraag of SOPA er echt komt. Wat vindt u van het idee dat de overheid kan bepalen... dat bepaalde IP-adressen geblokkeerd zouden kunnen worden? Was die vraag aan mij gericht? Ja. dan zal ik mij toch eerst in de materie moeten verdiepen. Eh, ik kan u wel demonstreren hoe u van een eh, Commodore 64... een 3D-televisie eh, en een Joint Strike Fighter... op relatief eenvoudige wijze uw eigen transistorradio maken kan. Ja, dat, dat klinkt heel bijzonder. Dat houden we even te goed. ons derde onderwerp durf ik helemaal niet over te beginnen. Dat was de hashtag Joden gaan eraan was trending topic op Twitter. Ja, op zulke praatjes is natuurlijk maar één reactie mogelijk. alles in mij zegt op zo'n moment... Ja, wat? in vredesnaam, wat is hashtag? Meneer Titelaar, ik dank voor uw komst naar de Florin. Tot ziens. de zomer van 2010. Je hoorde twee stemmen, die van Eliza Doolittle. Het stond uiteindelijk op haar naam, dit Pack Up. En de andere stem die je hoorde, dat was van de Britse soul- en gospelzanger Lloyd Wade. En je hoort het liedje Pack Up Luister Doodle dus. En daarvoor Dolph Jansen in gesprek met uh, eh, Grititula. Een opname uit Spijkers met Koppen van afgelopen zaterdag. En dat werd weer voorafgegaan door een hele oude plaat uit de jaren 30... uit het 78 toerentijdperk. Je kon luisteren naar de stem van George Formby... en hij zong over zijn ukulele. En de gasten die nu gaan zingen, die zingen over bier. Tenminste, over bier wat er niet is. De Dubliners. heeft ook bekend geworden als het Café Zonder Bier... en dan de uitvoering van de Vlaming Bobbian Schoepen. Maar je hoorde de versie zoals die origineel ongeveer zou kunnen hebben klinken. <laughs> Namelijk eh, die van de Dubliners. Het is een eh, oud uh, folkliedje. En ik liet je de Dubliners horen, want die band die bestaat 50 jaar. En, dat, ja, ze worden in het zonnetje gezet, ondanks het feit dat zanger, het boegbeeld van de Dubliners. Ronnie Drew, een aantal jaren geleden is overleden. De band is gewoon eh, doorgegaan met het eh, uitdragen en het zingen van folkliedjes. Ze krijgen in ieder geval een oeuvreprijs uitgereikt. En dat zal gebeuren over een kleine twee weken, op 8 februari om precies te zijn... in het Engelse Salford. Een oeuvreprijs voor hun repertoire. En dat is een prijs die uitgereikt wordt door de BBC. Niet alleen de Dubliners krijgen die prijs. Die prijs zal ook uitgereikt worden aan eh, een jongen... die ook een aantal keren in Nederland in deze parade heeft gestaan. Namelijk Don McLean. Een vermanoeuvreprijs. En die Dubliners die... Eh, gaan toeren in het kader van eh, het feit dat ze een halve eeuw bestaan. En ze komen voor drie optredens naar Nederland toe. Het zal nog even een tijdje duren voordat het allemaal zo ver zal zijn. Want ze komen namelijk begin oktober voor optredens naar uh, Rijssen, Tilburg en Paradiso. De Dubliners. Linda Ronstadt zingt Spaans. dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. con tus pesos y tus caricias, mis sufrimientos. Acallaré. Cuando se quiere, de ver parecia. Ronstedt zingt in het Spaans. Heeft een aantal cd's, albums in het Spaans opgenomen. En in een van die albums, Frenesi, hoor je dan Quierame Mucho. Ook een heel oud Standel uit de jaren 30. Mm, zo sterk is het liedje dat het jaren later nog steeds gezongen wordt. Linda Ronstedt dus. Er is een nieuwe cd uit van Guido Belcanto. Guido Belcanto, eigenlijk al een tijdje in Vlaanderen... maar het album komt nu ook in Nederland uit. En dat album van Guido Belcanto heeft als titel... Een man als ik ontmoet je niet elke dag. Hij zal optreden. Morgenavond in Roosendaal. Dit is een liedje van een van, een van de liedjes van dat album. Guido Belcanto. elke dag stuur jij mee een sms of drie. Alleen maar om te zeggen hoe graag dat je me ziet. Al die berichten aan mij geadresseerd, die komen allemaal op hetzelfde neer in jouw sms'en steek geen afwisseling. Drie keer per dag zeg jij hetzelfde ding. Het is voorspelbaar en het laat me koud. Als ik weer te lezen krijg hoeveel je van me houdt. Het is zo vervelend, het is afgezaagd. Heb jij u dan nog nooit eens afgevraagd? Wat liefde waard is, in een sms verwoord want uit uw eigen mond heb ik het nog nooit gehoord. Mm. jij schrijft mij zo dikwijls dat je van me houdt. Dat ik zou kunnen denken dat jij me niet vertrouwt. Zit je misschien met de daver op het lijf? Dat ik jou zal verlaten, dat ik niet bij je blijf. Of hebben jouw berichten misschien een ander doel? Wil je me misleiden met een vals gevoel? Hoe meer jij er stuurt, hoe vaker ik denk dat jij iets te verbergen hebt en ik wil weten wat. Oh, dat jij elke dag zoveel liefs naar me zendt. Is dat om te verbergen dat je met een ander bent? Liegen, dat is lastig, recht in mijn gezicht. Maar het is zo eenvoudig in een sms-bericht. zeggen hoe graag dat je me ziet. Maar wat is liefde waard in een sms verwoord? Want uit de eigen mond heb ik het nog nooit gehoord. Elke dag stuur jij mij een sms